4 uur. Dit is Martijn Herhuis met het NOS-journaal. De euro is geen geld, maar kost geld. Dat zei Geert Wilders bij de presentatie van een onderzoek naar de gevolgen van een terugkeer naar de gulden. Volgens Wilders zou het in het slechtste geval 51 miljard euro kosten als we dit jaar uit de euro stappen. Maar dus nog altijd minder dan de 75 miljard die Nederland kwijt is om de euro te ondersteunen, zegt hij. De PVV-voorman noemde rapporten waaruit blijkt dat er uitstappen veel meer kost bangmaakrapporten. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, reist zaterdag naar Syrië. Het is voor het eerst dat de Syrische regering Annan in deze functie wil ontvangen. Zal de regering van president Assad oproepen om geweld tegen de oppositie in zijn land te stoppen. Ook zal hij vragen om hulporganisaties toe te laten om slachtoffers te helpen van de strijd tussen de oppositie en het Syrische leger. Volgens de VN zijn bij de opstand in Syrië meer dan 7.500 mensen omgekomen. Het aantal Nederlanders dat in Duitsland op vakantie gaat is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2011 gingen ruim 4 miljoen Nederlanders naar Duitsland. dat is 3% meer dan het jaar ervoor. Blijkt uit cijfers van het Duitse verkeersbureau. Duitsland is al sinds 2007 de meest geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders. Voor die tijd was Frankrijk jarenlang favoriet bij de Nederlandse vakantieganger. Volgens het Duitse verkeersbureau is Duitsland populair omdat het dichtbij is en relatief goedkoop. De gemeente Spijkenisse heeft een vrouw opgespoord die negen jaar lang ten onrechte een bijstandsuitkering heeft gekregen. Ze voegde de uitkering aan na een echtscheiding, maar blijkt nooit gescheiden te zijn en woont nu met haar man op campings in Nederland en Spanje. Ze kreeg in totaal 80.000 euro ten onrechte. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. De meeste regen in het zuidwesten, het is zo'n 7 graden. Morgen droog en zonnig bij een graad of 10. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor wouden 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3. A16 Breda-Rotterdam voor de randweg Dordrecht, 2 kilometer na een ongeluk.